Michel Koenen met het NOS-journaal. De twee verdachten die zijn aangehouden voor de viervoudige moord in Enschede... zijn een vader en zijn zoon. Ze wonen in Hengelo. De vader van 57 zou volgens RTV Oost in zijn vaderland Servië... bij een speciale politie-eenheid hebben gezeten. Zijn zoon van 32 zou in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend. En de twee worden naast de viervoudige moord in Enschede... ook van een ander ernstig geweldsdelict in Hengelo verdacht. In de VS is een broer van de president van Honduras aangeklaagd. De man zou duizenden kilo's cocaïne naar de VS hebben gesmokkeld. De politie van Honduras heeft de drugsladingen bewaakt, stelt de aanklager. Antonio Hernandez zat jarenlang in het parlement van Honduras. Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechtbank in Miami. Zijn broer, de president van Honduras, zegt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Hij wordt er in eigen land ook van beschuldigd dat hij banden heeft met drugskartels. Na goedkeuring door het Oekraïense parlement... is voor één maand de staat van beleg afgekondigd. En daarmee kan de Oekraïense regering bijvoorbeeld de media censuur opleggen... en een avondklok instellen. Maar het is onduidelijk welke maatregelen nu worden genomen. Aanleiding voor het besluit is dat de Russen eergisteren... drie Oekraïense marineschepen enterden en de bemanning meenamen. De Amerikaanse autofabrikant General Motors wil volgend jaar vijf fabrieken sluiten. 14.000 mensen dreigen hun baan te verliezen. De producent van onder meer Chevrolet en Cadillac zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's. Het aandeel General Motors ging na het nieuws omhoog op de beurs. Het weer nog, bewolkt in het binnenland kan het licht vriezen. Op andere plekken is het iets boven nul. Overdag is het droog, met vooral in het noorden wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Woensdag en donderdag valt er af en toe wat regen en wordt het iets minder koud.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. go ahead, baby. verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und gerade ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl you go ZFM. Zandvoort.